graden worden, regent het opnieuw en waait het stevig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen file op de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schipholtunnel 4 kilometer. Een vrachtwagen heeft een lading kozijnen verloren en daarbij is ook de tunnel beschadigd geraakt.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 Matchbox, tweede jaargang, nummer 7. En vandaag hebben we vooral aandacht voor een aantal jarigen. We draaien drie platen van jarigen en één voor een jarige. Ehm, in ieder geval heel veel leuke muziek en veel plezier de komende twee uur. that bongo sound. Grab the first one in your reach. Now we're gonna shake the beach. Yeah, yeah, yeah. Do the clam, do the clam. Grab your barefoot baby by the hand. Turn and tease, hug and squeeze. Dig right in and do the clam. You can't get your heart to spin on the outside looking in. Moon ain't gonna last all night. Well, let's work up an appetite. Do the clan, do the clan. We'll grab your backward, baby by the hand. Turn and tease, hug and squeeze. Dig right in and do the clan. to those happy We horen deze uitzending met eh, L de Pel, want de man zou vandaag 80 zijn geworden. Uh, hij heeft het helaas niet gered, maar om te eren draaien we natuurlijk muziek. Ruud draaide het al in zijn programma. En wij openden met Do the Clam uit 1965. Eh, en daarna de status quo. Lekker pittig met What You're Proposing van de LP Just Proposing uit 1980. Ehm, ja, drie weken niks gedaan en dan ben je meteen weer het een en ander kwijt. Zo heb ik niet gemeld dat we te beluisteren zijn via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 en op het internet via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night I saved the life of Ringo. Ringo. I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo. One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame all through the west, they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo. They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo. They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun and then he said to me, We're even, friend. And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo. Ringo, Ringo. I blocked the path of his retreat. He turned and stepped into the street. A dozen guns spit fire and lead. A moment later, he lay dead. The town began to shout and cheer. Nowhere was there shed a tear for Ringo. Ringo. The story spread throughout the land that I had beaten Ringo's hand. And it was just the years, they say, that made me put my guns away. But on his grave they can't explain the tarnished star above the name of Ringo. top 40 van 50 jaar geleden, ja, dat, uh, dat hebben we drie weken niet kunnen doen. Maar gelukkig in die drie weken was er maar één nieuwe binnenkomer. En dat klopt ook wel, want in drie weken tijd gebeurt er in zo'n hitparade aan het eind van het jaar niet echt veel. En die ene nieuwe binnenkomer, dat was Lauren Green, Ringo. Hij kwam binnen op 24 december eh, op 37. We gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden van 8 eh, januari 2015. Twee nieuwe binnenkomers en de eerste op 39. Them and Baby, Please Don't Go. baby, please don't Go. Dit was Them en zij kwamen binnen op 39. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die kwam twee plaatsen hoger binnen op 37. Brian Poole en de Tremolo's. En van die plaat hebben we daarna eigenlijk niet veel meer gehoord. Three Bells. There's a village hidden deep in the valley Among the pine trees half forlorn And there on a sunny morning Little Jimmy Brown was born So his parents took him to the chapel when he was only one day old. And the priest blessed the little fellow. Welcome Jimmy to the fold. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing. Boom. In the little valley town. Boom. And the song that they were singing. Boom. Was for baby Jimmy Brown. Boom the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, twenty years thereafter, Jimmy was to meet his love. Many friends were gathered in the chapel, and many tears of joy were shed. In June, on a Sunday morning, Jimmy and his wife were away. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were boom, ringing. Boom. Was a great day in his life. Boom. For the song that they were singing boom, was for Jimmy and his wife the little congregation. Pray for guidance from above. Lead us not into temptation, lest with us the celebration may their lives be filled with love. From the village hidden deep in the valley, one rainy morning dark and gray, a soul winged its way to heaven. Jimmy Brown had passed away. Silent people gathered in the chapel to say farewell to their old friend, whose life had been like a flower, budding, blooming till the end. Just a lonely bell was ringing in that little valley town. and the song that they were singing. for good old Jimmy Brown. Little Jimmy Brown. And the little congregation. Bow, for guidance from above. Bow, Lead us not into temptation. May his soul find the salvation of thy great eternal love. Ja, ja, de Three Bells, die kennen we natuurlijk ook nog van de Browns. En nou hebben we dus al vijf platen gedraaid en twee daarvan denk je meteen, hey, André van Duin. Bingo, dat was de dus Ringo. En deze, de Three Bells, dat was Bim Bam. dit programma ook even twee uur lang... nou, niet twee uur lang, maar elk uur vijf keer... even aandacht besteden aan de top 2000 van eh, afgelopen december. En dit was eh, bijvoorbeeld de eerste daarvan. Hij stond op nummer 2000. Master Blaster Jammin van Stevie Wonder. En op 1870 een hele mooie van Mama Cass. Ze was toen een beetje in... Eh, ehm, nou, contramine met de rest van de mamas en de papa's.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 voor John Mayall en zijn eh, Bluesbreakers... met Room to Move uit 1970. En in de top 2000 stond hij op 1715. En eh, zijn kleine 110 plaatsen hoger stond een Nederlandse groep. Hair met Zen. Darling, give me a hand with hair. Eh, Elton John en The Show Must Go On. Zijn we toe aan de tip van film. En het is eh, deze week weer een verrechte mooie, mag ik wel even zeggen. Het is niet helemaal correct als ik het zo zeg, maar het is wel zo. Het is een eh, nummer Foreigner van de LP Agent Provocateur uit 1984. En die LP werd nummer 1 aan beide zijden van de oceaan. En het nummer waar het om gaat, dat is I Wanna Know What Love Is. En Willem en ik weten dat gelukkig. I need it when I'm older. Now this mountain I must climb Mooie muziek, goede tekst en dat koortje, dat maakt het allemaal helemaal compleet. Foreigner en I Wanna Know What Love Is, de tip van Willem. En ik, eh, ik ben nieuwsgierig naar alweer de volgende week. Wat komt die, waar komt die nou weer mee? Nou, het moet gewoon goed zijn, dat weet ik zeker. Ehm, we gaan even twee platen achter elkaar draaien van tweejarige Joppen. En de Doors, daar eh, speelde ook Robbie Krieger in. Die is jarig vandaag, hij wordt 69. Eh, van de Doors spelen we Lover Medley van de LP L.A. Woman... En daarna spelen we David Bowie, want ook die is vandaag jarig, wordt 68. En daar spelen we van Let's Dance. door. In dit uur hebben we dus al eh, driejarige joppen gehad. El de Pel, eh, Robbie Krieger en David Bowie. En in de tweede uur krijgen we er nog een, maar dan meer op het persoonlijke vlak. Blijf dus gewoon luisteren. Een paar weken geleden draaide ik al een nummer van het eh, album 12 by 5 van de Stones. En hier is er nog een co-geschreven door Wilson Pickett. Hier zijn de Stones met If You Need Me. If You Need Me. 12 by 5 waren the de Rolling Stones. En If You Need Me. Als je zegt de Supremes, dan denk je aan Diane Ross en de Supremes. Maar we hebben hier een single waarop de stem van Diane Ross niet de lead vocal was. Dat was namelijk eh, die van eh, Florence Ballard. En dat was ook niet de eerste single, want dat was Where Did Our Love Go. En daarvoor hadden we When the Love Light Starts Shining Through His Eyes. Ook met Diane in de hoofdrol. Maar daarvoor hadden we Buttered um, Popcorn. En de lead vocal was dus van Florence Ballard. My baby likes but a more, but a more, but a more. My forum over eh, dit nummer Butters Popcorn. Uh, werd gesproken over waar zou het over gaan. Daar gaan we het eh, hier maar niet over hebben. Als je het wil weten moet je zelf maar even kijken. We sluiten af met The Coasters en Jackety Jack. Tot zo meteen na het nieuws en de boodschappen. Take out the papers and the trash. old Goldberg. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Yaggity yak. Don't Goldberg. You just put on your coat and hat.